Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga niet op pedojacht. Die oproep doen minister Grapperhaus, de politie en het Openbaar Ministerie. Er zijn de laatste tijd berichten over mensen die op eigen houtje achter mogelijke kindermisbruikers aangaan. De minister vindt dat echt niet goed. Als je denkt dat eh, iemand iets doet wat eh, strafbaar is, dan is het eerst de politie om daarnaar te kijken en dan het Openbaar Ministerie en de rechter. Zo werkt het. Want je zou zelf ook niet eh, ten onrechte beschuldigd willen worden. En bovendien, wij gaan ook niet over eh, de straf eh, als burgers. Dat bepaalt de rechter. Twee weken geleden werd een man in Arnhem door zo'n groep pedojagers flink toegetakeld op straat. Hij overleed later in het ziekenhuis. Volgens het OM staat het geval niet op zichzelf. Afgelopen maanden zijn er meer dan 250 incidenten gemeld waarbij pedojagers betrokken zijn. Je mag definitief geen vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Word je betrapt, dan krijg je een boete van minstens 100 euro en een strafblad. Doet het kabinet om te voorkomen dat het te druk wordt in de ziekenhuizen rond oud en nieuw. Vuurwerkverkopers krijgen compensatie, zegt staatssecretaris Van Veldhoven. Daarbij houden we rekening met het feit dat dit een sector is die eigenlijk de hele jaar omwinst maakt in drie dagen. En dat we nu die hele jaar winst in die drie dagen ook onmogelijk maken met zo'n verbod. Het kabinet trekt daar 40 miljoen euro voor uit. Oostenrijk komt morgen misschien met een strenge lockdown. Want hoewel de horeca daar al 10 dagen dicht is en er een avondklok geldt... was er een recordaantal van 9500 coronabesmettingen op één dag. En over een half uur is een benefietconcert voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Het is vandaag vijf jaar geleden. In een half uur tijd kwamen toen 130 mensen om door terreuraanvallen, onder andere in concertzaal de Bataclan. De Nederlandse ferry overleefde dat en herdenkt het vandaag niet echt. Ik ben zoveel bezig ermee en ook met het feit dat heel veel mensen dood zijn gegaan. Ik heb niet zoveel met zo'n datum per se. Ik herdenk dat veel vaker in mijn eigen hoofd al. Vanochtend was er ook al een kleine herdenking in Parijs. Dan nog het weer. Alleen in het zuidoosten is er kans op een bui vanavond. Vannacht koelt het af naar graad of 8. Weekend grijs. Zaterdag vooral droog. Zondag meer kans op regen. En het is rond de 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk richting Noord-Holland op de A7. Tussen Brezandijk en Den Oever is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Alles hapert, alles zwart. ik hier alleen. Dat was hem weer, Feline. je hoort hem al heel vaak hier bij ZFM. Met name bij mij, bij Jaap en Jan-Willem draaien nu ook. Welkom bij Welkom in Zandvoort. Vrijdag 13 november. En ja, we kunnen gewoon weer tellen. Nog 296 dagen tot de Formule 1. Ik heb er nu wel zin in. Goed. stappen die trouwens net, eh, heeft net een interview gegeven... over de Grand Prix van eh, Istanbul... Volgens mij moeten we op spikes rijden, zegt hij, als het morgen gaat regenen. Nou ja, dat horen we dan allemaal later wel weer. We gaan even muziek draaien. Dit is Highway 5 van The Blessing. Love is power And as an absolute corrupts entirely all our minds It's such a cost that we can't save well, Love is war And both sides lose well, Love is war language we can't use What if I should call your name at night? What if she can't cope with me if we should come to fight? What if I can absolute corrupts entirely all our minds Sets a cost that we can't save Love is war Both sides lose Love is war That's an absolute corrupts entirely all our minds And it's a language we can't use What if I should call your name at night? What if she can't? Eh, het eerste uur had ik het al over het jubileum van Hooverphonic. Ik ben Mad About You. 20 jaar is dat nummer al oud. En dit nummer is dus al 30 jaar oud. The Blessing met Highway 5. Ja, en als je dan bij de radio komt, dan is er altijd zo'n plaat die weer eigenlijk een keer draaien. En dat had ik me al heel vaak voorgenomen. Er is eigenlijk nog nooit van gebeurd. Ik zit nu meer dan eh, anderhalf jaar hier bij de radio.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 Home. Ja, van Iels de Lange. En normaal hoor je natuurlijk die andere rustige versie. Maar ja, het is vrijdagavond, het is na zessen. Dus je hoort hier de Soloco versie. En die is gewoon deze week uitgekomen. En zo hebben we gewoon drie nieuwe platen. Deze hadden we net. Dua Lipa komt nu. En daarna komt Femke Louise. Alle drie deze week uit. Femke Louise zelfs vanmiddag. Dus kun je nagaan. Allemaal hier bij ZFM. Waar het inmiddels 20 over 6 is. En dit is dus Dua Lipa samen met Angel. En Angel hoor je al in het eerste uur. We gaan gewoon lekker door. Before you came around, I was doing just fine. Usually, usually, usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, suddenly, suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I surrender. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je sais que je perds de temps en temps de boire. verdraagt Maar het album is vandaag uit en ze heeft het in een lege wasstraat gepresenteerd vanmiddag. Maar goed, dit nummer stond er al op en eh, het hele album kun je natuurlijk gewoon online overal vinden. Ehm, ik ga een bijzondere plaat draaien. Deze plaat heb ik gehoord bij Jaap. Ehm, ik weet dat, dat Marcus hem ook heel mooi vindt. Ik weet er helemaal niets van. Het zal wel ergens weer uit die krochten van de muziek... waar Jaap in vroet van boven zijn gekomen. Ik vind het in ieder geval heel prachtig. Het heet eh, A Different Man. En het is van T.B. Florus of Florus of Florus. Nou ja, hij telt zelf af. One, two, three, four. En moet je horen, dat is toch prachtig? Ik ga hem helemaal draaien, ik hou mijn mond. Hier is hij. En zometeen hierna de column van Tino Stein. Die gaat over Bond. Eigenlijk niet. Bond van buiten, bond van binnen. Man, nee, 2016 van TB Florus. Ik weet er helemaal niets van, maar eh, weet zeker dat Jaap me gaat bijpraten hierover. Ik vind het prachtig. Goed, tijd voor bezinning. Het is precies half zeven. Op dinsdagochtend hebben we altijd eh, de vier vrolijke vrienden uit Zandvoort. Tino Stuy is daar één van. Hij is nu druk bezig met een boekje wat elk moment eh, uitkomt. En hij geeft elke week een column en ik, ik mag hem opnieuw uitzenden. Dit is hem en het heet over de buitenkant Bond. Hier is die, de kolom van Tino Stuy. De kolom van Stuy. Buitenkant Bond. Mijn grootmoeder was een wijze vrouw. Een van haar tegelwijsheden, buitenkant bond, binnenkant stront... is wat mij betreft een klassieker. Waarmee ze natuurlijk doelde op schone schijnmensen... die vooral voor de buitenwereld leven... maar zich toch iets anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Of, zoals Jort Kelder me ooit schreef in een mail... naar aanleiding van deze tegelspreuk... De quote dreunde nog lang na in mijn buis en Eustachius. Met Jort maakte ik ooit samen met programmamaker André van der Toren... het programma Bij ons in de PC. Dat was een licht satirisch programma over de rijken, de excentrieken... en het over de paardgetilden... die zichzelf en hun glamoureuze wereld soms iets te serieus namen. Dat was een genot om te maken. Het programma zat vol met authentieke karakters zoals Hendrik van der Steenhoven... een jonkheer die leefde op een landhuis in Culemborg. Alles in het landhuis was te koop... en het filmen was een soort doorlopende voorstelling met Hendrik. Jasje, jokertje, cognac en een rokertje. En zijn vocabulaire was oude school chic. Ik heb het nog altijd over het sneven van een boom en over een vuurtje leggen. Fazanten schieten met de jonkheer zou nu tot kamervragen leiden... maar met Jort en Hendrik kwam hij ermee weg. Helaas is Hendrik destijds in zijn eigen slot gekukeld en jammerlijk verdronken. De jonker was slechts buitenkant bond, want een zeer oorspronkelijk heerschap en van binnen beschaafd. Andere opvallende types in de serie waren een zekere Beverly Beethoven. Die probeerde Monaco en Amsterdam te halen met kleding voor de smaakvolle van Amsterdam. En natuurlijk het olijke duo Frank en Rogier. Frank had ooit een zaak voor curiosa aan frutseltjes in het Haagse, de Pimpernel. Nadat hij dit van de hand deed en een beetje had gecashed... wilde Frank het wat rustiger aandoen, leek het. En samen met zijn jonge vriend Rogier was hij met regelmaat in een huis in Zuid-Frankrijk te vinden. Rogier runde als zelfbenoemd stilist. Een Haagse winkel met geurkaarsen, gipsen eenden en lelijke gordijnen. Of hij echt zin in had, we betwijfelden het gezien zijn uitspraak... acht kind, het voelt als de gevangenis. Rogier leek vooral de handtas van echt zieke Haagse dames... waar hij af en toe een lelijke vaas in het interieur zette... en witte wijn mee wegtikte. Wij vonden het duo hysterisch genoeg om af en toe een leuke reportage mee te maken... voor het programma van Jort Kelder. Vooral ook omdat ze zonder aansturing lekker vaak ruzie maakten. Het tweetal trok zich een beetje op aan het echt oude geld... maar waren het zelf eigenlijk net niet. Het huis in Frankrijk was de helft van de meeste villa's. Het lag op kilometers van zee. En de Jaguar was net het verkeerde model uit het foute bouwjaar. Niks mis mee, maar ze deden natuurlijk alsof ze on top of the world waren. Het was een gevalletje buitenkant bond. Ik zag de filmpjes steeds binnenkomen in de montage zetten... moest iedere keer lachen om het duo dat onbeperkt eerlijk leek te zijn... en uiterst amusant. Ik bespeurde zelfs een lichte vorm van zelfspot. Tot na een paar weken de regisseurs begonnen te klagen... en het eerste keer het woord opgeblazen gelul werd geuit... door een anders zo beschaafde collega. Want wat wij als kijkers natuurlijk niet zagen... was het gedrag van de Haagse heertjes... als ze met een cameraploeg op pad waren. Rondlopend in Saint-Tropez de Nouveau Riche... deden ze zich uiterst meegaand en vriendelijk voor... maar de filmploeg kreeg na enkele sessies een beetje knalende koppijn. Niet van de goedkope champagne, maar van het koppel zelf. Frank kwam per definitie aanloop met de tekst... Hier zijn de artiesten. En gedroeg zich vervolgens ook zo. De zelfspot, die in beeld aanwezig leek, was in werkelijkheid ver te zoeken. Gedoe over een vergoeding, regelmatig te laat komen... en de sterallures droegen erbij toe aan dat de regisseurs... liever niet meer met Frank Rogier wilden werken. Van amusante heertjes naar draken van gasten binnen een maand. Dat heet van God naar snot. En andersom. Een, presentatie, een prestatie op zich. Nu ik de afgelopen weken heel tegen mijn zin in wordt doodgegooid... met nutteloos nieuws over het bizarre gedrag van Rogier van Frank voel ik medelijden met de makers... en hoor ik de stem van mijn grootmoeder zachtjes in de achtergrond. Buitenkant bond, binnenkant stront. Tino Stijn weer. Tino naar live horen. Dat kan elke dinsdagochtend samen met Frank Paardenkoper, Jaap Koper, Ger Loogman en Tino zelf. En dat is elke dinsdagochtend van 10 tot 12. Gaan wij door met lekker muziek. Ja, die man die altijd zijn eigen naam roept. DJ Khaled. Hier is hij weer. Samen met Justin Bieber. I'm the one. Dit is We the best music. Met alleen de beste muziek. the truth, the money never lie, no I'm the one, yeah I'm the one early morning in the dawn Know you wanna ride now I'm the one, yeah I'm the one, yeah Hear you sick of all those other imitators Don't let the only real one intimidate ya See you watching, don't pull up, brr, brr, all angles. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. That's right. I'm the one, yeah, That's I'm right. the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. Uh, she beat her face up with that new Chanel. She like the price, she see the ice and make her coochie melt. Uh, when I met her in the club, I asked her who she felt. Then she went and put that booty on that Gucci belt. Uh, don't got no label. She say she want bottles, she ain't got no table. She don't got no bed frame, she don't got no tables. We just watching Netflix, she ain't got no cable. Okay though, plug, plug, plug, I'm the plug for her. She want a nigga that pull her hair and hold the door for her. Mm, baby, that's only me. That shit okay with me. Baby, okay, okay. Though. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time looking for the one, what bitch you looking at the one? I'm the best yet, and yet my best is yet to come. Cause I've been looking for somebody, not just any fucking body. Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my god, she hit me up all day, get no response. Bitch, you blow my heart, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we Clyde and Bonnie, but it's more like Whitney Bobby, God forgive me. Told you, F and I'm a legend. Straight up out the crescent, fly your bait on for the essence, for the record another one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, the one. Don't you know? girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, the one. Don't you know, DJ Khaled, en wie is nou de one? Ja. Samen met Justin Bieber was dat hier bij ZFM. Goed, ik eh, heb je het eerste uur al verteld dat morgen dus Sinterklaas in Goedemorgen Zandvoort zit. Ze bellen met hem. Ik heb het nummer hier, maar dat zal ik absoluut niet geven. En eh, verder, ja, ik heb de onderwerpen, de andere onderwerpen. Dat zijn natuurlijk de ondernemerszaken. Die hebben ze, bespreken ze met Peter Tromp. Ehm, vaste rubriek Hoe is het nu met? En dan komt Wilfred Taats komt langs. Ja, en dan het tweede uur Gilles Kok. En die vertelt over het jubileum van de KNRM. Want die bestaan 196 jaar. Ik zou het eigenlijk over vier jaar gaan vieren als ik hun was. Maar in ieder geval 196 jaar de KNRM al. het Kalf, bekend. Hij eh, heeft een biografie en eh, vertelt daarover dat eh, morgen rond 20 over 12. En had het eerste uur al met Christel over. Zij mag een kwartier lang vertellen over haar blog Liefst uit Zandvoort. Het wordt allemaal gepresenteerd door Ben Zonneveld. Jan Koper doet de techniek en Kort Draaier de muziek. En Gert van Kuik heeft de redactie gedaan. Dat morgen allemaal tussen 11 en 1 hier op ZFM. En eh, ja, ik vertelde het eerst uur ook al over Jan Willem... die dan van die platen draait... die eigenlijk een nieuw jasje hebben van een oud nummer. Ik vond ook weer zo'n ander nieuw jasje... en ik deel meteen die oude erachteraan. Die oude die is van Freddie Scott. Die is echt heel oud, maar hij is leuk. Je hoort hem zo. In a world of toxic tears, so afraid full of fear So glad you saved me, dear You brought sunshine in my life When things went wrong, you made them right How did you do it, dear? Oh, now thankful every day And all that I can say Is that I love you, babe Sway with me till the end of days what I need. Yeah. You're the oxygen I breathe. Yeah. sea of love going down for the third time. You came and saved me, dear. God. Ja, dat is een lekkere oude plaat, hè? En daarvoor hoor je dan die eh, nieuwe versie daarvan. Uh, cool Quest met You Got What I Need. Goed, kijk even op de klok. Het is uh, eh, 18 uur 48. Ja, kan dat? Het is 13 graden buiten. Ik heb een beetje een vies plaatje. ik denk dat ik hem gewoon draai. Dit zijn ze, TLC. This is how we do it. Hier bij ZFM, nog een kwartiertje. Welkom in Zandvoort. Ever learn together any flow? Touch me slow, watch it grow. Kiss the tip, gently blow, be my hoe and take the show. We can watch it in slow mo. When the sweet and low drips, don't forget to let me with my fingertips. Write love letters back and forth across your lips. Spread my hips, count to 80, 80 ways, 80 trips. One time for your mind, two times if you're tense, baby, let it unwind. Make it Three counts, let it bang, yang, to the motherfucking ounce go. Now you know fourth down, let it flow back around. Come on. Kiss, kiss my, kiss my, kiss my. Mwah. Mm-hmm. Oh, baby. gezegd. TLC, This Is How We Do It. Ja, dan zijn we toen aan de laatste plaat voor vandaag. En eh, morgen, vanavond gaat ZFM trouwens gewoon door. Hoor. We hebben zometeen uh, non-stop eh, weekend in. Dan zijn de jongens van See die komen straks nog. Non-stop dance, echt gek. Echt gek doen die dat. Kun je trouwens ook zien op Facebook, dan streamen ze het altijd. Morgenochtend begint het dan met Toebak. Daarna Goedemorgen Zandvoort, dan Albert Jan en Rob Harms. En zo gaat die hele zaterdag gewoon door hier op ZFM. Fred, hij heeft natuurlijk ook nog zijn programma met alle Nederlandse artiesten. En ik ben er volgende week vrijdag gewoon weer.